Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Er gaat geen meerderheidskabinet komen met de PVV, VVD, BBB en NSC. Die laatste partij, Nieuw Sociaal Contract van Pieter Omtzigt... heeft een einde gemaakt aan de formatiegesprekken, zegt politiek verslaggever Ewout Kiviet. Ze houden wel de mogelijkheid open om later nog steun te geven aan een minderheidskabinet... of een ander soort kabinet. Kijk, ze kunnen natuurlijk vanuit de, de, Tweede Kamer kunnen ze gedoogsteun geven... dus dan zit je niet in dat kabinet. Maar dan spreek je bijvoorbeeld wel af dat je op bepaalde thema's eh, die andere partijen aan de meerderheid helpt. Dat houden ze open. Dus ze zeggen niet per definitie dat ze dat gaan doen. Maar een gewoon meerderheidskabinet, dat sluiten ze voorlopig uit. NSC zou vooral moeite hebben met de financiële plannen van de andere partijen. Een Utrechtse arts gaat als het aan justitie ligt 11 jaar de cel in... voor een moordpoging op haar eigen baby en mishandeling van haar andere kind. De vrouw zou haar kind bewust giftige melk hebben gegeven. Daar kreeg het meisje hartritmestoornissen en ademhalingsproblemen door. Feyenoord moet keeper Justin Bijlo acht weken missen. De doelman van het Nederlands elftal liep afgelopen zondag tegen AZ een kuitblessure op. Hij moet een bekerwedstrijd tegen AZ en de confrontatie met AS Roma in de Europa League missen. In Parijs zijn de opnames begonnen van het vierde seizoen van deze serie. And ever since I moved to Paris, my life has just been chaotic and dramatic and complicated. Oh, Emily. Emily in Paris, je hoort het. Maar als het aan de inwoners van de Franse hoofdstad ligt... blijft Emily lekker thuis. Want op plaatsen waar gefilmd wordt is met graffiti gespoten. Emily is niet welkom of Emily rot op, staat er. Fransen zitten niet te wachten op de enorme toeristenstroom... die weer zal ontstaan door dit seizoen. Franse media hebben het over vernederende clichés in de serie. De Fransen praten geen Frans, de straten zijn te leeg... en de Notre-Dame is nog heel. Toeristen worden alleen maar teleurgesteld, zeggen ze in die media, als ze in het echte Parijs komen. Het weer, best wat wind. Vannacht ook regen, vooral in het midden en zuiden. Morgen overal droog met aan de kust wat zon.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 Thank you. ZFM-luisteraars. Welkom bij de zoveelste uitzending van het programma ZFM op zondag vandaag samengesteld en gepresenteerd ondergetekende Peter den Boer. De rode draad vandaag. We begonnen al met een eh, zanger, Johan, Johan Mulder, pianist, die er ook bij zong. En de legendarische zal, eh, Johan Mulder zal ik maar zeggen. Eh, de rode draad vandaag is eh, de mannelijke zangstem in de jazz. Als ik de platenkast open, dan zie ik meterslange rijen met dames, zangeressen, vocalisten in de jazzmuziek. En een veel kleiner plankje met eh, herenzang. Nou ja, hoe het is, is het in de loop van de geschiedenis is het altijd gebleken dat de meeste jazzorkesten, eigenlijk alle jazzorkesten, nagenoeg alleen maar bestonden uit heren. En dat eh, als er gezongen moest worden, kwamen er dames. Dat is al vanaf het begin van de vorige eeuw zo. Goed, dus ik ga vandaag een eh, bloemlezing maken met verschillende interessante herenstemmen. Maar ik ga de muziek ook natuurlijk larderen met gewoon mooie instrumentale muziek. Zoals het eh, kwartet van Ruud Breuls, de trompetist, die mooi fluweel speelt. Hans Vromans op de piano, Frans van Geest op de bas en Marcel Seriese op het slagwerk. Marcel Seriese, die we vanmiddag ook gaan horen, volgens mij in de krocht. Maar daarover later wellicht meer. Ik ga laten horen prachtig stuk, een mooie ballad.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 En dat is eh, Buddy Greco, een Amerikaan. 2017 overleden. Uh, heeft 100 eh, albums gemaakt. En vele, vele, vele meer andere opnames... Eh, bevond zich in het eh, gezelschap van Sinatra en de Red Pack jongens... en was een, uh, een gelouterd zanger.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 But I'll always, always keep the memory of the way you hold your knife, the way you sing off key you change my life. No, no, no, no. They can't take that away from me. No, they can't take that away from me. We may never know, never meet again on that bumpy road to love. But I'll always, always always keep the memory of the way you hold your knife, the way you sing off key, the way you change my life. No, no, no, no. They can't take that away from me. No, they can't take that away. They can't take that away. They can't take that away from me. Buddy Greco, They can't Take That Away From Me. Ik heb op de draaitafel nu liggen Larry Adler. Dat, is een, eh, dat was een Amerikaanse mondharmonica-speler. En eh, wij kennen natuurlijk als de meester, de grootmeester, kennen wij uh, Toet Stielemans. Maar die was, had ook heel veel bewondering voor Larry Adler... die hem net voor was in de internationale scene. En velen, vele kenners, die vinden ook dat eh, Larry Adler... meer roem zou mogen hebben krijgen dan die in werkelijkheid heeft hij gekregen... omdat hij overschaduwd werd in populariteit door uh, eh, Toets maar niets is minder waar. Larry Adler, die in Amerika verjaagd werd eh, vanwege de heksenjacht op de vermeende communisten en uiteindelijk het grootste deel van zijn leven in Engeland heeft doorgebracht, maar spelen kon die. Ik ga laten horen Larry Adler op zijn chromatische mondharmonica How High the Moon ha! springen we naar de man met de mooie, diepe stem. Heeft jarenlang in Nederland gewoond en gewerkt. Eh, kwam uit Amerika en is daar weer heen teruggegaan. En dan heb ik het over meneer Ingram Washington. En hij gaat zingen Embraceable You. embrace me, my sweet embraceable you. Embrace me, you irreplaceable you. Just one look at you And my heart grows tipsy in me Because you And you alone Brings out that gypsy in me I love all those magic charms about you. Above all, I want my arms around you. Don't be a little baby. Come to Papa, Papa do. My sweet embraceable Don't be such a little baby. Come to Papa, come to Papa, do. My sweet embrace. ik heb nog eh, niet erbij verteld dat de begeleiding was van Kajan Witmer... die op heel veel platen in Nederlandse artiesten begeleidt. Op de piano, Erik Bergman op de bas... Marcel van Engelen slagwerk en Sjoerd, daar hebben we hem... Sjoerd Dijkhuizen op de tenor straks. Het is eh, mooi om allerlei solisten te horen... en waarom het ook zo leuk is... omdat ze allemaal andere fantastische begeleidingen hebben. Zodat eh, de platen interessant blijven en niet alleen maar een heel eh, cd'tje gevuld is met zang. Maar zeker ook mooie begeleiding. Wat ook bijzonder is, is eh, een groep van vier heren die zingen. En dan heb ik het over de beroemde Nederlandse groep, de Deep River Quartet. Opgehouden te bestaan in 2014 na 43 jaar nationaal en internationaal op hoog niveau te hebben opgetreden. Eh, ze hebben van de groepen die al voor de oorlog bestonden veel afgekeken en eh, hun eigen draaier aangegeven. Zoals bijvoorbeeld van eh, de heren van de Mills Brothers. Wij gaan luisteren naar een live-opname die gemaakt is in een theater in België in Schilde. Sibrandus Fink, Dick Rietveld, Ace Vincent en Brian Sporkslade. Eh, die gaan we horen.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 Rob Aangebeek speelt piano. Harry Emery, de bas. Jo Krause, het slagwerk. En net als eh, sommige andere instrumentalisten... kon Ruud Brink behalve fantastisch saxofoon spelen ook eh, mooi zingen. En ehm, we gaan hem horen als vocalist en als instrumentalist in een stuk I Can't Get Started. I've flown around the world in a plane. I've settled revolutions in Spain. The North Pole I have charted, still I can't get started with you. Around a golf course, I'm under par. And all the movies want me to star. I've got a house that is a showplace, yet I can not get no place with you. You're so, so supreme. Lyrics I'd write of you. just for the sight of you. Dream both day and night of you. But what good does it do? I was consulted by Franklin D. Even greater Garbo had me to You've got me downhearted, cause I can't get started. you scheme just for the sight of you dream both day and night of you but what good does it do I've been consulted by Stanley G and Buddy DeFranco Said maestro to me, he didn't mean it. But you've got me downhearted, cause I can't get started with you. vandaag dompelt in de jazzmuziek... en je krijgt het idee om maar weer eens naar live jazz te gaan luisteren... dan zou dat nog net kunnen vanmiddag in de krocht. Want daar treedt op Simon Richter op zijn tenorsaxofoon. Simon Richter, een gelouterde jongen die eh, zijn sporen heeft verdiend. Afgestudeerd is uh, bij Ferdinand Povel aan het Hilversums conservatorium. Zelf docent, nu in Amsterdam. En uh, speelde, speelt, eh, te eh, speelt onder meer in de Jazz Orchestra of het Concertgebouw... in het Rotterdam Jazz Orchestra. En allerlei combo's met onder andere Ruud Bruls... waarmee, waarmee wij de uitzending vandaag begonnen. Kortom, een en vanmiddag wordt hij begeleid door Jean-Louis van Dam op piano... Steven Willem Zwanink op eh, de bas. En daar hebben we hem weer, de good old Marcel Verrierse... een duizendpoot op het slagwerk. De zaal, die, het theater gaat open om half twee. De zaal gaat open om kwart over twee. En het concert begint om 15 uur. En waarom vertel ik dit allemaal? Omdat er nog maar een handjevol kaarten is. Dus als je wilt gaan, ga. En als je denkt, nou ik ga volgende maand of de maand erop. Dat kan niet meer, want die zijn al volgeboekt. Dus ik zou zeggen, sla je slag. Ga vanmiddag heerlijk leunen en genieten van de jazz in de krocht. Dan gaan wij naar een Nederlandse jongeman. Jan Versteeg. Die heeft eh, ook plaat opgenomen. En in zijn eh, begeleidingsorkest zitten onder meer... Ach, daar hebben we hem weer. <laughs> Marcel Seriese op slagwerk. Eh, Jan van Duikeren, ook al hier geweest op trompet. Kortom, allemaal grote Nederlandse jongens. En we gaan luisteren naar een eh, prachtig stuk. En ook een standard. I've Got You Under My Skin. Jan Versteeg. skin. I've got you deep in the heart of me. You're so deep in my heart that you're really a part of me. Cause I've got you under my skin. I tried so not to give in I said to myself, this affair ain't gonna go so well. But why should I try to resist when, baby, I know so well that I've got you way under my skin? I'd sacrifice anything come what might For the sake of having you near In spite of a warning voice It comes in the night and repeats and repeats in my ear Don't you know you fool You never can win Use your mentality Wake up to reality do Just the thought of you makes me stop Before I begin Cause I got you You're under my skin sacrifice anything come what might for the sake of having you near in spite of a warning voice that comes in the night and repeats before I begin. Cause I've got you, you're under my skin. Yes, I've got you under my skin. Ja, van Jan Versteeg gaan wij naar de Amerikaan Peter Cincotti. Geboren in 83 en uh, zeer geroemd en geprezen om zijn muzikale kunsten. Comes Love.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 Comes love, nothing can be done. stay awake. Comes depression, you can get another break. Comes love, nothing can be done. Sing Comes Love. En dan gaan we naar de Nederlandse meneer Joop Tunhauser. En die gaat tevens het eerste deel van vandaag afsluiten. De bas Hans Ruigrok, slagwerk Richard Lems. Aan de piano Berend van den Berg, trompet Angelo Verploegen. Boris van der Lek op de sax. Rob Delfos op de saxen. En Joop Tunhuizen eindigt het eerste deel. Ik zou zeggen tot na het nieuws en dan gaan we verder. The Shadow of Your Smile. the shadow of your smile when you are gone will color my dreams and light it down look into my eyes my love see all the lovely things that you are to me. I wished for it to It was far to her.